De kampen worden voor 31 januari gesloten. In de overvolle kampen worden ruim 130.000 Tamils vastgehouden. Een half jaar geleden werden er 300.000 mensen in opgevangen... die waren gevlucht voor de strijd tussen het leger en de Tamil-tijgers. Bewoners mogen pas weg als vaststaat dat ze geen banden hebben... met de verslagen rebellenbeweging. Er zijn veel klachten over het voedsel en de sanitaire voorzieningen in de kampen. Sri Lanka staat onder internationale druk om de Tamils te laten gaan. De politie in Italië heeft twee mannen opgepakt voor betrokkenheid bij de aanslagen in Mumbai van vorig jaar. Het zijn een vader en een zoon uit Pakistan. Ze werden aangehouden in de Noord-Italiaanse stad Brescia. Volgens de politie leverden de mannen logistieke steun voor de terreuraanslagen. Ze runden in Italië een geldoverboekingskantoor. Ze zouden onder valse naam een internettelefonieabonnement hebben gekocht... dat een dag later werd gebruikt door de terroristen in India. De aanslagen in Mumbai waren in november vorig jaar. Meer dan 170 mensen kwamen om het leven. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in China zijn zeker 37 mijnwerkers omgekomen. 71 zitten er vast onder de grond. Op het moment van de explosie waren bijna 530 mensen in de mijn aan het werk, van wie het merendeel uit de mijn wist te ontkomen. Er is een onbekend aantal gewonden. Reddingswerkers proberen contact te krijgen met de ingesloten mijnwerkers. Het ongeluk gebeurde in het noordoosten, niet ver van de grens met Rusland. Het is het zoveelste ongeluk in een kolenmijn in China. De sector is berucht vanwege de slechte staat van onderhoud en de gebrekkige veiligheidsvoorzieningen. Het weer, in het midden en oosten eerst nog wat regen, geleidelijk overal droog en vanuit het zuiden zon.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 I een nieuwe aflevering van Golden CFM. Vanuit, live vanuit de studio in de, eh, aan het Gasthuisplein. Hoek, eh, ja wat is het ook alweer... Uh, Hoek... Uh, Kruisstraat. Kruisstraat. schiet, schiet, schiet ineens er binnen. We hebben voor, voor u vanavond een, een speciale eh, eh, muziekkeuze gemaakt. Namelijk, eh, we hebben voor u nummers uit 1967 die in de top 30 van Engeland hebben gestaan. En we begonnen met Engelbert Humperdinck met The Last Walls. Uiteraard, dus uit 67 dan. goedenavond trouwens. Ja, goedenavond, Theo. Ja. Je ben je weer helemaal bij de mensen? Ja, ik ben weer bij de mensen. Alleen een beetje spierpijn heb ik. <laughs> kan het nou? Ja, dat weet ik ook niet. Op de daken gelopen. Op de daken gelopen vanavond. <laughs> <laughs> <laughs> Goed. het ehm, volgende nummer dat wij voor u gaan eh, laten eh, horen is eh, Sandy Shaw, Puppet on a String. Uiteraard, uit 67 dan. Laat me horen. McKenzie. Geboren op 10 januari 1939 in Jacksonville Florida. Uiteraard dan ook een Amerikaanse zanger met eh, zijn grote hit San Francisco. En weer uit 67, god wat raar. Ik Ik kwam alleen maar 67 tegen Ja, joh. is ook een keer leuk. <laughs> ja, dat is het anders, hè. ik vond het wel een aardig item eigenlijk. Ehm, goed, uh, het volgende nummer wat wij voor u gaan eh, draaien is eh, een nummer van Frankie Vaughan. En Frankie Fawn is een Engelse zanger van de traditionele toen de tijd popmuziek. En hij heeft zelfs twee titels. Hij is CBE en DL, of wel hij is geridderd door de Engelse koningin. En hij is bekend als Mr. Moon Knight naar een van zijn vroegste hits. Wij eh, spelen, tenminste wij draaien voor u, laat ik het zo zeggen. There Must Be A Way. En daarna een nummer van Procol Harum, A Wider Shade of Pale. There can't. fem bij eh, Daan Lefferts en Joop van Nes. Ja, altijd nog steeds. <laughs> Ja. Herm natuurlijk. Engelse band uit eh, begin jaren 60. En die eh, wordt gezien als de voorbereiders voor het genre progressive rock. Ja, ik vraag me af of het inderdaad ook wel zo is. Want dit is toch geen progressive rock, laten we eerlijk zijn Daan. Nee, Toch? niet echt. Nee, niet echt. Ja, echt niet. Echt niet. <laughs> <laughs> Goed, Volgende nummer. Monkeys. En dat is dan een Amerikaanse popband uit die tijd. En ehm, voornamelijk bekend van de gelijknamige televisieshow. En die reeks verscheen op 12 september 1966 voor het eerst op de Amerikaanse televisie. En eh, de laatste aflevering op 19 augustus 1968. In Nederland was de serie in 66 bij de AFRO onder andere te zien.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 I'm in love. I'm a believer. saw her face. Engelse actrice, zangeres en entertainer Anita Harris. Geboren op 3 juni 1942. En dit was voor haar een hele grote hit in de Engelse top 30. Het volgende nummer is van eh, vader en dochter Sinatra.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 En, en men dacht altijd dat het stond voor de Brothers Gibb, maar dat is niet het geval. ze zijn namelijk door een DJ geïntroduceerd, Bill Gates. En daar stond BG voor, oftewel BG. En nog een keertje iets. Uh, men eh, is in van een ontstelling dat het een Australische groep is. Niks is minder waar. De heren zijn geboren op het eiland Man. Zijn dus eh, Engels, British moet ik eigenlijk zeggen. En zijn in 1958 naar Australië geëmigreerd. En dan zeggen wij, waarvan ook Ja, ja, natuurlijk. Tuurlijk. We gaan door met de Tremolo's. De Britse popgroep uit de jaren 60 en die was oorspronkelijk de begeleidingsband van Brian Paul. En wij hebben voor u meegenomen Silence is Golden. are smiling bright, smiling for our delight, smiling so tenderly for the world, you and me. I know why the world is smiling, smiling so tenderly. It hears the same glory through all eternity. En dat was dan Petula Clark met eh, haar grote hit This Is My Song. Ook uiteraard uit 67. En ik heb het even voor u opgezocht, want ook Petula Clark is uh, geridderd in, eh, als CBE. En dat staat voor Commander in the Most Excellent Order of the British Empire. Maar er zijn ook nog wel eens mensen die hebben daar een beetje de, de gek mee gestoken. Want ehm, bijvoorbeeld Idi Amin noemde zichzelf ook CBI. E. En dat stond dan van Conqueror of the British Empire. Oftewel overwinnaar van het Britse Rijk. Ja, wat u daarvan vindt eh, zal eh, niet interessant zijn. Maar hij noemde zich in ieder geval zo. We gaan door met een eh, groep die in de jaren 60 het eigenlijk tijdens de Britse invasie in Amerika uh, goed naam hebben gemaakt. De mama's en de papa's. En eh, Dedicated to the One I Love was hun hit uit 67. away from you, my baby I know it's hard Dutch eh, Die actief was eh, van 67 tot, tot 70. En het was, eh, zoals het hier zo mooi op Wikipedia genoemd wordt... Ehm, the eh, multiracial group to have the first uh, multiracial group to have number one hit in the UK in the 60s. Oftewel een multiraciale groep. Want er zaten mensen uit eh, de Windies, oftewel West Indies, de Engelse eilanden voor de Amerikaanse kust. Een blanke Britse speler en iemand uit Sri Lanka. En dit was hun grootste hit, Baby, Now That I Found You. Eh, nummer 1 hit in de UK Singles Chart en in Canada. En ook heel hoog eh, gescoord in de top 10 in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Eh, een andere hit was Build Me Up Buttercup. Oké, Traffic. Traffic. En ook een, eh, een, een Engelse rockband, eh, gevormd in 1967 met eh, Steve Winwood, toen hij de Spencer Davis groep verliet. En dat is natuurlijk niet de eerste de beste. Voor u hebben wij meegenomen Hole in My Shoe. looking at me from a bubblegum tree. And all that I knew was the hole in my shoe, which was letting in water. Letting in water. I walked through a field that just wasn't real with one hundred tin soldiers which stood at my shoulder. And all that I knew was the hole in my shoe which was letting in water. the dew on the grass had soaked through my coat. And all that I knew was the hole in my shoe, which was letting in water.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 Nee, echt niet. Florencia Vicenta da Casillas Martinez Cordona. Carbona, Flauw idee. Nee. Nou, ze is in ieder geval beter bekend onder de artiestnaam Vicky Carr. En dat is een Amerikaanse zangeres die in El Paso 1941 eh, geboren is. En zij heeft eh, een heleboel eh, genres, in een heleboel genres is actief geweest. Onder andere jazz, pop en the country. Maar haar grootste successen hadden ze uit het Spaanstalige gedeelte van Amerika. En daar was dit een hit van. Alhoewel dit toch in het, in, eh, Engels was. Het is van het album It Must Be Him. Het nummer heette ook zo. En het eh, album heeft eh, in de Billboard chart nummer 12 gehaald. En ook in de UK, oftewel het Britse Rijk, nummer 12 schiet alweer aardig in top.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 Ja, het is weer oh, oh, zover. Oh, oh, oh, wat gaat het toch allemaal weer hard, ongelooflijk. We draaien in ieder geval voor u nog eventjes eh, een eh, nummer van The Move. Een van de grote superbands uit Engeland. Die helaas in Amerika geen hits hebben gehad. En dit is in ieder geval I Can Hear The Grass Grow. Namens Daan Levens en mijzelf Joop van Nes. Graag tot de volgende keer over twee weken weer bij een nieuwe aflevering van Golden CFM.